Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. In Stadskanaal heeft een grote brand gewoed in een huis. Waarschijnlijk is de bewoner daarbij om het leven gekomen. De brand brak rond half negen uit. Toen de brandweer aankwam woedde het vuur al zo hevig... dat brandweermannen het huis niet in konden. De woning in Stadskanaal werd totaal verwoest. Een deel van het huis is ingestort. Binnen is een lichaam gevonden. De politie onderzoekt of het de bewoner is. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet... over de gang van zaken rond de nieuwste vleesaffaire. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil dat alle afnemers van vleesverwerkers Celten in Os... hun verhandelde vlees opsporen. Het gaat om 50 miljoen kilo vlees. Omdat de herkomst niet duidelijk is, kan de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd. De Partij voor de Dieren is geschrokken van dit laatste incident... en vraagt een Kamerdebat aan. De PvdA wil weten of de verkopers van het vlees kunnen worden vervolgd... En D66 noemt de gang van zaken onbestaanbaar. In Amsterdam-West is afgelopen avond iemand neergeschoten in de omgeving van het Mercatorplein. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het slachtoffer aanspreekbaar was. Er zijn meerdere mensen gearresteerd. En op verschillende plekken in de stad is de recherche bezig met onderzoek. Barcelona en Bayern München gaan door naar de halve finales van de Champions League. Barcelona schakelde Paris Saint-Germain uit. De Spanjaarden hadden genoeg aan een 1-1 gelijkspel thuis... na de 2-2 van de eerste wedstrijd. Bayern München versloeg Juventus met 2-0... nadat ook de eerste wedstrijd met 2-0 door de Duitsers was gewonnen. Gisteren plaatsten Real Madrid en Borussia Dortmund zich al. Vrijdag wordt voor de halve finales geloot. Het weer geleidelijk gaat het in het zuiden regenen... en die regenzone trekt langzaam naar het noorden. Overdag breekt in het zuiden de zon soms door. Er valt ook een enkele bui. In het noorden blijft het bewolkt en regenachtig. De temperatuurverschillen overdag zijn groot. Op de Wadden wordt het ongeveer 6 graden. In Limburg kan het 15 graden worden.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 Makes me see what I want to see. And be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. Lilac wine this sweet. and heady like my love. reason that she coming to me going crazy. dat krijg je als je naar andere zenders luistert. Afgelopen zaterdagochtend toen luisterde ik naar het laatste uur van eh, Cappuccino bij de NCV op Radio 2. En daar was Wouter Hamel te gast en die eh, moest, dat is dan daar de opdracht, een liedje zingen uit de top 2000, de Radio 2 top 2000. Dat deed hij niet, want hij vond dat er één liedje in die top 2000 al sinds jaren ontbrak. En dat was het nummer Lilac Wine. Hij noemde een aantal uitvoeringen op van dat Lilac Wine... En dacht ik bij mezelf, laat ik daar de nacht klinkt anders op Radio 1 eens mee beginnen. Zodoende dus. Dat nummer dat Lilac Wine dat bestaat al sinds 1950 en sinds die tijd zijn er een hoop versies van verschenen. Van onder andere Nina Simone, Elke Brooks, Milo Cyrus. En ik liet je in dit geval de uitvoering horen zoals die eh, jaren geleden werd gemaakt door de legendarische Jeff Buckley. Goedenacht allemaal, welkom. Dit is de Nacht Klinkt Anders hier bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met tussen 3 eh, en 4 aandacht voor eh, Margaret Thatcher in de popmuziek. En dat zijn beslist geen hommages. Nee, hele kan je eerder spreken van tirades. Uiteindelijk was Margaret Thatcher aan het bewind toen de punkperiode ook eh, zijn hoogtepunt had. Maar goed, daar komen we over ruim een uur op terug. Eerst even aandacht voor een band die afgelopen avond optrad in de boerderij in Zoetermeer. Barclay James Harvest, een oud succes, Life is for Living. You me, our life is drifting along. Watching the world as it's singing its song. High above, someone is calling. to me. Life is for living, and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. James Harvest dus vanavond actief op het podium van de boerderij in Zoetermeer. En de band eh, bestaat al sinds 1966, maar in 1990 toen eh, kwam er een eind aan de samenwerking. Of liever gezegd in 1999, toen eh, stopte John Lees en zijn collega Boelie mee Maar er gingen twee bands verder onder dezelfde naam Barclay James Harvest. Maar vanavond was er dus het optreden van de band onder leiding van John Lees. En je hoorde uit 1980 nog eens een keer dat succes van hun Live is for Living. Vanavond ook een uh, reunieconcert in de Melkweg in Amsterdam. Met de rachende mannen. Bob Fosco en zijn aanhang. Daar liggen de prijzen, daar is het geluk als je de amper passeert, kan je dag niet meer stuk. Misschien doet het pijn, maar de afloop is fijn. Geef hem een ros, in het net moet je zijn. Ja, rode kaart. Je geeft hem geld. Hij zettertjes, hij zettertjes. Wat doe je nou toch allemaal? Opeens zal een kans. De bal voor de pot. 1998. Toen had je in Frankrijk het wereldkampioenschap voetbal. En zoals gebruikelijk als er een wereldkampioenschap voetbal is... en ook een EK eh, e voetbal, dan stort de platenindustrie zich erop met... Eh, zelden hele leuke en over het algemeen vreselijke platen. <laughs> de Ragen van de Mannen behoren tot eh, die eerste categorie dat ze een eh, leuke plaat uitbrachten. In 1998 voorafgaand aan dat de wereldkampioenschap voetbal dan in Frankrijk werd gehouden. De Ragen van de Mannen, een bal is een bal. En het gezelschap, zoals ik al zei, had vanavond een uh, reunieconcert. Na 13 jaar van afwezigheid vertoonden zij zich weer on plein publiek in de Melkweg in Amsterdam. En je hoorde van hun dus een bal is een bal. Met Bob Fosco, het muzikaal geweten van de Socialistische Partij in de hoofdrol. I'm a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your songs. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your I wanna make this play. Oh, I know you're faded, mm, but stay. Don't close your hands. I wanna make this Oh, I know you're faded, mm, but stay. Don't close your hands. Caught in this pool, held in your arms. Caught like a fool. in a natural spring with this gentle sting between us. I wanna make this place. Ik heb nog eens even verder gekeken. Hoe, hoe is het ons toen vergaan op dat eh, WK voetbal in Frankrijk in 1998? Nou, dat hebben we niet zo snel, zo slecht gedaan. Eh, we stranden uiteindelijk in de troostfinale. Toen moest, moest Nederland, wou ik zeggen, toen moesten we spelen tegen Kroatië. En toen moesten wij het onderspit delven met uh, eh, 1 tegen 2. Dus ze zijn toch nog nummer 4 geworden. Als we dat bij de volgende WK halen... dan doen <laughs> we het in ieder geval beter dan de afgelopen EK, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat duurt nog eh, eventjes... Eh, volgend jaar is dat geloof ik alweer. Goed, dingen gaan snel. Eh, in ieder geval, je hoorde Rye. Dat is een gezelschap dat op dit moment woonachtig is in uh, Californië. Maar de beide leden, mevrouwtje en een meneertje. Eh, mevrouw Mike Milos die komt uit eh, Canada. En zangeres Robin Hannibal die komt uit Denemarken. En die twee die hebben elkaar daar gevonden in de Verenigde Staten. Ze zijn een beetje begonnen onder de titel Rye. En wat je van hun kon horen, dat had als titel Open. En wat je nu gaat horen, dat heet ook Open. En dit is een eh, bijzondere opname. opname uit eigen huis. Huisgemaakte opname. Uit Sarah op zondag. Je gaat luisteren naar de scene de lucht wordt donker. En de maan schijnt. Maar ik word niet dronken. Want er is iets dat harder toeslaat en dat maar niet te wijd. En de maan klimt hoger. En mijn wereld keraakt know en de scene zoals 21 eh, oktober jongsleden klonken in het programma Sarah op zondag op Radio 2. Telau en de scene dus. En Telau die werkt ook mee aan de Nekkernacht. Wat is dat dan nou weer, de Nekkernacht? De Nekkernacht, dat is een eh, nacht die georganiseerd wordt in het Sportpaleis in Antwerpen. En daarop zullen op één podium een heleboel Nederlandstalige artiesten staan. Eh, dat zijn doorgaans Vlamingen, Ramon van het Groenewoud, Jeff Queenie, Jeff van Uitsel, Kadril, Comilfort, Bart Peters... om eens een paar Vlamingen te noemen. Maar in die nekkernacht die eh, volgende week vrijdag wordt gehouden... staan ook een aantal Hollanders op het podium. T. is er een van, Frank Boeien zal erbij zijn. En ook Stef Bos. Die zullen optreden op die nekkernacht tussen die Vlaamse reuzen. En Telau zal ook zaterdag 20 april weer optreden in Nederland. En dan zal die er zijn en Zeist in de Peppel om met zijn band te zien. so lazy, time of the do it again. Now I'm stressed and strained with a hungry pain in a subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So tell me, try to think it's nine o'clock, says ten. This girl would wait for the out of time, out of time man. Long gone to rendezvous. Now it's half past three. Time made a fool out of me. Now it's half past four. Oh, baby, can't you see? Now you've been waiting all along. So tell me, treasure me. good night, half past three. De band rondom Mano Chao, zo rond 1990, van 1997 tot 1995 hebben ze bestaan. Mano Negra, en je hoorde Out of Time. Man, de band heeft niet zo lang bestaan. In 1992 eh, toen <laughs> toen dus zette het verval al in en uh, verlieten meerdere mensen de groep. in 1995 eh, toen heeft uh, Manu Chao met zijn broer Antoine de stekker er maar uitgetrokken. Maar Manu Chao die is eh, succesvol verder gegaan. Je hoorde van uh, eh, Mano Negra. Dat was in 1991 nog eens een keer een eh, zeer aardige plaat onder de titel Out of Time Man. En de Rolling Stones gaan we optreden. Helaas zijn er geen optredens in Nederland gepland... maar wel twee optredens in het Hyde Park in Londen. Op 6 juli en op 13 juli zal het feestje plaatsvinden. Tickets die zijn uitverkocht. Dit is uit de LP Aftermath. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. discovers that you had a day. It's no good you're thinking that you're all still mad. come back, be the first in line. Oh no, you're Lang vervlogen tijden, 1966. De langspeelplaten af de mat. Daar is het allemaal op te vinden. Out of Time, gezongen door de Rolling Stones en op de marimba. Onder andere hoorde je Brian Jones, die ook nog actief was... achter de vleugel in dit nummer Out of Time. De Rolling Stones dus, die twee concerten gaan geven in eh, Hyde Park op 6 juli en op 13 juli. En inmiddels heeft Bill Warmen te kennen gegeven daar eh, niet bij te zijn. Want eh, bij de meest recente concerten die de Rolling Stones hebben gedaan... was Bill Warman er wel bij, maar hij mocht slechts eh, met twee nummers meedoen op de basgitaar. En dat vond hij toch wel een iets wat te geringe bijdrage... om <laughs> de verdere tournees mee te maken van de Rolling Stones. Zoals hij het zelf zei, ik heb wel <laughs> betere dingen te doen. De Rolling Stones dus, met Out of Time. Het eet voor de Joekalillen. Ik laat drie plaatjes horen waarin de Joekalillen centraal staat. De andere zijn eh, eer. Allereerst een nieuwe band, The Staves. A with the wind that faces west towards the sea. You with your hands across your chest facing me. sing me a song. Staves dus, en dat is een gezelschap dat uit eh, Groot-Brittannië komt. En op dit moment toeren ze in eigen land, maar ze gaan ook toeren in Europa en in... Eh, het eind van deze maand zullen ze hier in eh, Nederland zijn. Dan zullen ze een optreden geven in Bitterzoet in Amsterdam. 28 april, dan zal het zover zijn. En een dag later kan je ze ook zien in Brussel in de AB-club. De Staves dus, met Facing West. Dat was het nummer dat ik liet horen. Through the sleepless nights nights will break my heart in two. Somehow. last night's for me. My love, please send these sleepless nights for ja, ukulele muziek. Je had Tiptoe Through the Tulips uit 1968. Een hit voor eh, de inmiddels overleden Tiny Tim 1996. Toen verleed hij bijna in het harnas. Hij wou het podium opgaan, maar kreeg eh, voordat hij het podium opging... een uh, en kon het eh, optreden niet meer doen. Tiny Tim, tip to Through the Tulips. En dat werd voorafgegaan door een man die we doorgaans kennen... van behoorlijk zwaarder werk dan geen ukulele in zijn handen... maar een elektrisch versterkte gitaar. Eddie, Vander, Eddie Vedder, de frontman van Pearl Jam... maar die bracht twee jaar geleden een album uit onder de titel Ukulele Songs... met op lichtvoetige prachtige zoals dit Sleepless Night... wat voorbij kwam in deze Nacht Klinkt Anders. Een dame waar we al een hele tijd niks meer van gehoord hebben... maar dat gaat op eh, korte termijn veranderen... want ze gaat eh, volgende week een speciaal concert geven in Londen... en in dat concert dan zal ze nieuw materiaal laten horen... en ook oud materiaal uit haar ja Want er komt een nieuw album van de uit van Alice Moyer. Zodanig, cabaret uit het leuks uit Spijkers met Koppen. Maar eerst dus Alice Moyer, All Cried Out. your time. lange storing bij ING. Afgelopen woensdag hebben mensen een verkeerd saldo te zien gekregen. Klanten van ING klaagden massaal. Dat zij op mysterieuze wijze geld waren kwijtgeraakt. Oorzaak bleek een foute computerbestand waarin de betalingen werden verwerkt. Bij mij is aangeschoven een gedupeerde. Het is eh, Gerard Zweters. Hij is 94 eh, jaar, afkomstig uit Rotterdam. Ja, goedemiddag. Meneer Zweters, uw verhaal. Ja, ik moet zeggen, ik ben sinds 14 mei 1940 niet meer zo geschrokken. U, verwijst naar het bombardement Rotterdam. Ja, ja, dat bombardement was tot daar aan toe. Maar als er in één keer 135 euro van je rekening wordt afgeschreven... Eh, u, u, u, u schrok. Nou, je schrik je wezenloos. Als je van schrikken ontstoken ogen kon krijgen... had ik nou twee ontstoken ogen gehad. Ja, om, om eerlijk te zijn... Ehm, er zit behoorlijk wat prut in uw ogen. Ja, klopt. Ja, ik had, ik had al twee ontstoken ogen. Dus in die zin is dat misschien geen goed voorbeeld. Maar ik wil maar aangeven wat voor impact dat heeft op mensen van mijn leeftijd. Ja, eh, leg uit. U ziet het saldo. Eh, wat denkt u dan? Nou ja, daar ben ik heel eerlijk in. Eh, daar ging ik al. Want? Ja, ik zag het niet, joh. Ontstoken ogen. er zat allemaal soep in. Ja, dank u wel. Ehm, hoe bent u er dan achtergekomen dat het niet klopte? Nou, ik heb de girafoon gebeld en toen wist ik het zeker. Wat wist u zeker? De moffen. De moffen. Ja, 135 euro van mijn rekening. Dat zijn de moffen geweest, dat ken niet anders. En waarom denkt u dat? Nou ja, dat is toch het eerste wat in je opkomt, hè? Wie zou dat anders doen? Nou ja, u had ook kunnen denken misschien wel gewoon een storing bij de ING. Ja, als je het zo bekijkt, dat is makkelijk lullen achteraf. Hè? Dat zou wat zijn zeg, als je bij de eerste bom op Kraling had gedacht... misschien is er wel een storing bij de ING. Nee, ze hadden er een mooie tering van gemaakt. Dit is toch geen vergelijking? Nou, houd er over op dan! Goed, eh, wat heeft u gedaan toen u erachter kwam dat uw saldo niet klopte? Nou, ik ben het tot op de bodem uit gaan zoeken, want zo kwiek ben ik ook wel weer. En hoe bent u het uit gaan zoeken? Nou, ik heb eerst die soep uit mijn ogen gewreven. Ja. Ik heb mijn afschriften erbij gepakt en ik ben gaan tellen. Nou, en ik zie zo op dat afschrift staan woensdag 1537. Afgeschreven 135 euro BVNLMS. Ik denk, nou, daar ben ik niet geweest. En toen? Nou, nog een keer mijn ogen uitgevreven, want die liepen meteen weer helemaal vol. De bank gebeld, geen gehoor. Deeltaxi gebeld, naar de bank toegereden, afschrift laten zien. Ik zeg, jongens, dit klopt niet, verantwoording graag. En hoe reageerde de bank daarop? Nou, ik stond in eerste instantie bij de bakker. Tuurlijk, ontstoken ogen. Ja, ik zag geen hol, maar die hebben me netjes naar de bank gebracht. Nou, bij de bank moest ik even wachten. Ze gingen kijken wat dat bedrag van 135 euro dan was en die letters. Nou, na 10 minuten kreeg ik een verklaring en ik kon naar huis. En die 135 euro van de BV en LMS is netjes teruggeboekt. Nee, nee, het was de jaarlijkse contributie van de biljartvereniging Niet Lullen, maar Stoten. <laughs> Samengevat, u bent helemaal niet gedupeerd. Nee. Oké dan. Nou, vind jij dat vervelend, Tom, of zo? Vind jij dat nou vervelend dat ik niet gedupeerd ben? Nou, omdat jij zegt, oké dan. voor u niet, maar ik dacht dat ik met een gedupeerde te maken had. Nee, het was gewoon een misverstand. Nou, dan wil ik u danken voor het gesprek. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, gistermiddag is er wel bij mij 1,7 miljoen euro bijgeboekt. Ah, ja. kijk, toch storing. Kunt u vandaag weer naar de bank? Nee, ze zoeken het maar uit. Ik ga biljarten. Natuurlijk, biljartvereniging. Niet lullen, maar stoten. Nee, nee, nee. Biljartvereniging. Lekker met mijn blote kloten op het zand op de Bahamas. hey, ik ga er vandoor, want ik moet mijn vlucht halen en ik moet nog oogdruppels hebben. Hoi, goede vlucht. Yo. Now this man right here gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right temple. Fly me to the moon. among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand and hold it tight. In other words, baby, kiss me. Why don't you fill my heart with song and let me let me swing forevermore. Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Is anything left in that bottle, man? Yeah. Come on over here, baby. Why don't you fill my heart with song and let me swing forevermore? Yeah, you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. other words, yes, in other words, I, I love. is de zanger van The Fun Love and Criminals... die dit keer eens een ander pad bewandelde... samen met de eh, Rhythm and Blues Big Band van Jules Holland. Fly Me to the Moon hoorde je van Huey Morgan... met de Big Band dus van uh, Jules de ervoor dan leukste speakers met koppen van afgelopen zaterdag. En straks tussen half vijf en vijf meer uit Spekers met koppen. Daar waar het gaat om cabaret en columns. En dat werd weer voorafgegaan door Alison Moyer en een oude plaat van haar All Out. Maar binnenkort dus nieuw materiaal van deze Britse zangeres. Dit is nieuw materiaal van een Franse zangeres. Die drie jaar geleden in Nederland heel populair was met het nummer Je Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt, On Ira. Hier is chansonnière Zaz. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir thé dans les soukas on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de nous sommes le désert. Vous êtes Faites fête qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent, on entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh l'horizon oh, oh, oh, et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. het is bijna drie jaar geleden dat ze ook in Nederland die hele grote hit had. Ook in Frankrijk trouwens. Je veux, zangeres Zas. Maar er komt een nieuw album van aan onder de titel Recto Verso. En daarvan is dit dan de single geworden. Die hoorde Zas met het nummer Onira. Spinvis. Tot aan het nieuws met Dorald Megens. Ronnie Haar. Het hoeft niet in maar Ronnie knipt zijn haar. Het mocht een keer, dat vond zij ook. Het zat ook raar. Ze had vandaag geen tijd, maar hij weet niet meer waarom. De thee is op, zijn haar is kort, de maand is om. Ronnie, Ronnie, ooit. Maandag moest ze werken en ze belt waarschijnlijk zijn binnenzak. Maar nu opeens vandaag is hij hem kwijt. Voor even of voor altijd. Ze houdt van chocola. Ronnie schrijft het op. Portugal. zou graag misschien een keer dat op een dag, als het kon, maar Ronnie, Ronnie, hoe? De maan is niet van zilver.